De directeur van het Longfonds noemt de impact van vuurwerk op mensen en hun longen enorm. Volgens hem zijn de problemen het grootst bij mistig en windstil weer. En het duurt vaak weken voordat patiënten er weer bovenop zijn. Het Longfonds pleit daarom voor vuurwerkvrije zones. De stichting Laagfrequent Geluid wil dat er meer onderzoek komt naar het geluid van bromtonen. De stichting kreeg dit jaar zo'n 650 meldingen binnen van mensen die zeggen dat ze last hebben van bromtonen. Na een oproep van de NOS en de regionale omroepen kwamen 3500 meldingen binnen van mensen die ook een lage bromtoon horen. Bij sommigen leidt dat geluid tot gezondheidsproblemen. Laagfrequent geluid is een soort bromtoon waarvan vaak niet te achterhalen is waar het vandaan komt. De stichting Laagfrequent Geluid wil dat de overheid het voortouw neemt in het onderzoek. Bij een vliegtuigcrash in Kazachstan zijn zeker 15 doden gevallen. In het toestel van Bek Air zaten 100 passagiers en bemanningsleden... en een onbekend aantal mensen zou het ongeluk hebben overleefd. Volgens lokale autoriteiten crashte het toestel kort nadat het was opgestegen... van de internationale luchthaven van Almaty in het zuidoosten van Kazachstan. De Israëlische premier Netanyahu claimt de overwinning van de leiderschapsverkiezingen binnen zijn Likud-partij. Volgens de eerste berichten heeft hij ruim 70 van de stemmen gekregen. De officiële uitslag wordt in de loop van de ochtend verwacht. Het weer, droog in het noorden kans op mist.